Winsemius uitte gisteren in NRC Handelsblad scherpe kritiek op het natuurbeleid van het kabinet... dat tot 130.000 hectare minder natuur zou leiden. Als je om natuur geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD, zei Winsemius. Staatssecretaris Bleker vindt de kritiek onterecht en het stemadvies onbegrijpelijk... In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat het natuurbeleid maar een klein onderdeel is van het kabinetsbeleid. Bovendien vindt hij dat oud-bewindslieden hun eigen partij niet moeten afvallen. Ik zou zelf nooit mijn roots verlogenen, zei Bleker. Het is vrijwel uitgesloten dat de ongeveer 200 vermisten na de aardbeving in Nieuw-Zeeland nog in leven zijn. Het officiële dodental staat inmiddels op 123, zodat het uiteindelijke aantal slachtoffers iets boven de 300 zal komen te liggen. Daarmee zou de ramp nog groter zijn dan die van 1931, toen bij een aardbeving in Nieuw-Zeeland 256 mensen omkwamen. De materiële schade in het getroffen gebied is enorm en wordt geschat op zo'n 5 tot 6 miljard euro. De stad Christchurch, die iets groter is dan Utrecht, is voor een groot deel verwoest. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen.